Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russische maanlander Luna 25 kampt met een technisch defect. Wat er precies aan de hand is, zegt ruimtevaartorganisatie Roscosmos er niet bij. De Luna 25 werd ruim een week geleden gelanceerd en draait nu in een baan om de maan met als doel daar te landen. Door het defect kon de maanverkenner nog niet in de juiste baan worden gebracht om in het Zuidpoolgebied van de maan te landen. De Luna 25 heeft al wel foto's doorgestuurd, onder meer van een diepe krater. Ook zou de inslag van een kleine meteoriet zijn geregistreerd. Schrijver en columniste Tineke Bijshuizen is overleden. Ze werd bekend met haar columns in het weekblad Libelle... waarvoor ze dit jaar 50 jaar schreef. Op de website van Libelle wordt Bijshuizen herdacht als icoon van het blad. Naast columns schreef ze ook boeken en songteksten... onder meer voor Rob de Nijs en Lisbeth List. En ook scenario's voor de politieserie Spangen. Tineke Bijshuizen was 84 jaar. Een man in Terborg in de Achterhoek is vermoedelijk doodgebeten door zijn eigen hond. De man van 60, die volgens Omroep Gelderland leefde als een kluizenaar... zat dagenlang dood in zijn stoel voordat hij werd gevonden. Hij had bijtwonden in zijn lichaam die hij zelf nog had proberen te hechten. Uiteindelijk overleed de man door bloedvergiftiging. De politie had grote moeite om zijn huis in Terborg binnen te komen... omdat zijn rotweiler heel agressief was. Het dier is afgemaakt. Twee andere honden en tal van andere dieren zijn elders ondergebracht. Ajax heeft in Rotterdam punten laten liggen bij Excelsior. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Ajax kwam wel op voorsprong, maar keek kort na rust tegen een 2-1 achterstand aan. In de 72e minuut maakte invaller Davy Klaassen de gelijkmaker. Het weer. Het is overwegend zonnig. Ook vannacht blijft het droog. Minima rond 15 graden. Morgen flinke periode met zon, maar ook enkele wolken. En het wordt dan 23 tot 28 graden.